Hij was bang dat de trekker zou inrijden op agenten en opende daarom het vuur. De 16-jarige bestuurder zegt dat hij juist wegreed van het protest. De Rijksrecherche doet nog onderzoek naar het incident. De agent is vanwege bedreigingen ondergedoken en zit er volgens Veldhuis doorheen. In Japan hervatten politieke partijen vandaag hun campagne... een dag na de aanslag op oud-premier Abe. Volgens tv-zender NHK willen veel politici duidelijk maken... dat ze niet zwichten voor geweld. Abe werd gisteren tijdens een campagnetoespraak op straat doodgeschoten door een man van 41. Hij zou een hekel hebben gehad aan de oud-premier, maar waarom is onduidelijk. Zondag zijn er verkiezingen voor het Hogerhuis in Japan. In de peilingen stond de liberaal-democratische partij van AB... en de huidige premier Kishida voor de aanslag op een kleine winst. De Syrische president Assad heeft voor het eerst in jaren de stad Aleppo bezocht. Hij heropende een elektriciteitscentrale die tijdens de burgeroorlog was beschadigd. Ook bracht hij een bezoek aan de historische markt en een beroemde moskee. Aleppo was jarenlang een oppositiebolwerk, maar eind 2016 kwam de stad met hulp van Rusland weer in handen van regeringstroepen. Het bezoek van Assad kwam op de dag dat Rusland een veto uitbracht in de Veiligheidsraad... tegen verlenging van de VN-hulpmissie in deze regio van het land. Moskou pleit voor meer hulpconvooien vanuit Syrië zelf. Het weer, de temperatuur daalt vannacht tot 12 graden en er is kans op een lichte bui.